Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Een man van 23 die dit weekend overleed na een zware mishandeling in Den Haag... is een asielzoeker uit Somalië. In de nacht van zaterdag op zondag werd hij zwaar toegetakeld op straat in het centrum van de stad. De politie vertelt naar wie ze op zoek zijn. Acht mannen met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar oud. En een lichtgetinte huidskleur. En die ruzie die ontstond dus eventueel tussen die acht verdachten... en het slachtoffer die op dat moment met een vriend was. De politie is ook nog op zoek naar beelden van de mishandeling. In Bangladesh zijn bij demonstraties zeker 174 doden gevallen. Jongeren protesteren al weken tegen de manier waarop overheidsbanen worden verdeeld. Bepaalde mensen worden daarbij voorgetrokken. Er is veel werkloosheid in Bangladesh. Bij de rellen werden gebouwen in brand gestoken. De overheid heeft het leger ingezet en het internet afgesloten. Een bijzondere oproep in de Amerikaanse staat Florida. Daar worden automobilisten en toeristen gevraagd om geen selfie te maken met een depressieve beer die daar langs een berm struint. Los van de vraag of het überhaupt een goed idee is om een selfie met een beer te maken... vond de plaatselijke sheriff het nodig om even extra te waarschuwen voor die beer met mentale problemen. Volgens de politie vertoont het dier tekenen van ernstige stress en heeft hij duidelijk geen zin in die foto's. Morgen beginnen de Olympische Spelen, maar eigenlijk is het de belangrijkste sportprestatie van het jaar al geleverd. In Australië wil een man het wereldrecord typen met je neus verbreken. Hij moest met zijn neus op een toetsenbord alle letters van het alfabet aanraken... met ook nog elke keer een spatie ertussen. Het lukte hem in 20,51 seconden. Stop. Het vorige record stond op 25,66. Deze poging moet nog goedgekeurd worden door de officials. Het weer. Vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het fris met een graad of 16.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 door een ongeluk bij Aalsmeer. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A10 zuiden ook nog tussen Watergraafsmeer en knooppunt de een kwartier op onthoud. Verderop tussen Amsterdam Slotenvaart en knooppunt Koenplein heb je ook nog een kwartier extra reistijd.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 Die altijd weer afstemmen op dit mooie radiostation. And a special welcome as well for our English-speaking listeners abroad. Vandaag staat trompetist en zanger Chad Baker in de spotlight. Chad Baker, die eh, geboren werd op 23 december 1929 en op 13 mei 1988 overleed door een noodlottige val vanuit het raam van zijn hotel in Amsterdam... was een zeer begaafde jazzmuzikus... die tevens zijn leven lang worstelde met een heroïneverslaving... en daarvoor ettelijke keren is opgepakt en in de bak heeft gezeten. Maar desondanks was het een topmuzikus en bracht die prachtige LP's en CD's uit. Zowel opgenomen in de studio, maar ook live concerten. En van zowel studio als live concerten draai ik vanochtend een dwarsdoorsnee van zijn oeuvre. En daarnaast eh, heb ik ook nog klaar liggen groepen als eh, het Modern Jazz Quartet... vanuit Nederland de Bates Brothers, Benny Green, Ernestine Anderson... Gene Harris Scott Hamilton Quintet... Francisca Tandoor Trio met uiteraard op drums Frits Landersbergen... Jimmy Smith, Ray Brown Trio, Jacques Lucier... met een jazzbewerking van een nummer van, Jean, van Jan Sebastian Bach... Tony Bennett, Horace Silver, nou, te veel om op te noemen. Laten we dus maar snel beginnen, relax en geniet de komende twee uur... van een zeer gevarieerd mainstream jazzprogramma. Ik begon de uitzending met de artiest van de dag, Chad Baker. En u heeft de melodie ongetwijfeld herkend, Summertime. Het nummer kwam van de CD Chad in Paris, een opname in Studio Pathé Magellan in Parijs, opgenomen op 24 oktober 1955. En Chat werd begeleid door Franse sideman Gérard Gustin op piano, Jimmy Bond, niet zo Frans, op bas en Niels Bertil Dalander op drums. Als tweede nummer heb ik klaarstaan het Modern Jazz Quartet met Willow Weep For Me. Ja, Willow Weep For Me. Modern Jazz Quartet. Het geluid wat je uit duizenden herkent. Het nummer kwam van de legendarische LP Fontessa... waar ook de gelijknamige jazz suite op staat. Een opname op Atlantic uit 1956 alweer. Tijd voor de eerste Nederlandse artiesten van deze ochtend... en dat zijn de gebroeders Bates die optreden onder de naam Bates Brothers. Eh, het nummer wat ik ga draaien komt van de eh, eh, CD Brotherwise, New Dimensions of the Bates Brothers. <clears throat> een opname uit 1995 waar we Alexander Bates horen op tenor, Rolf Delvaux op alt, Jan Menu op bariton, Angelo Verploegen op trompet en flugelhorn, broer Peter Bates op piano andere broer Marius op bas en Joost Patochka op drums. Deze keer niet de Girl from Ipanema, maar The Girl from Fontasini. En dat waren de Bates Brothers met The Girl from Fantasini. Eh, weer terug naar de artiest van de dag, Chad Baker. Eh, een opname gemaakt in de Capitol Studios in Los Angeles op 7 februari 1955. <clears throat> En Chad, die hier zowel trompet speelt als zingt... wordt begeleid door een eh, vaste groep van sidemen... waar hij veel opnames mee heeft gemaakt. Rose Freeman op piano, Carson Smith op bas en Bob Neal op drums.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 burn for love that cannot live yet never dies until you faced each dawn with sleepless eyes. How could you know? ballad van eh, Chad. <clears throat> gaan we door met Benny Green, de pianist. En Benny wordt begeleid door Christian McBride op bas en Carl Allen op drums. Het is een opname op Blue Note uit november 1991 en opgenomen in de Village Vanguard in Greenwich Village, New York City. Luistert u naar Mac Thing. Ja, dat was Benny Green Trio met een hoofdrol voor Christian McBride op de bas. Dan heb ik nu weer een zangeres klaarstaan en wel Diane Shure. Diane Shure, eh, net zoals eh, Ray Charles, al blind bij geboorte... <clears throat> maar desalniettemin een fantastische zangeres en ook pianiste. Op deze opname eh, is ze uitsluitend vocaal te horen... want ze wordt begeleid op piano door Michael Foreman... en Richard T. op Fender Rhodes... Tom Scott op altsax, Steve Kahn op gitaar... Willie op bas en Steve Gett op drums. Luistert u van de CD Talking About You... naar Louisiana Sunday Afternoon. dat was het geluid van Diane Shure. Weer terug naar eh, Chad Baker. Uh, eh, ditmaal een opname opgenomen in de Forum Theater in Los Angeles... op 31 eh, juli 1956. En Chad wordt hier begeleid door Phil Urso op tenor... Bobby Timmons op piano... Jimmy Bond op bas... Pete Litman op drums... en Bill Lowbro op percussie. En we gaan luisteren naar het nummer getiteld To Mickey's Memory. Ja, Chad Baker met uh, Two Mickey's Memory. Uh, er staat weer een zangeres klaar en wel Ernestine Anderson. Een eh, hele leuke cd uit, eens even kijken, 1978 waar ze optreedt in de bekende jazzclub in Londen, Ronnie Scott's. De cd is getiteld Live from Concord to London een woordspeling, er staat een Concorde vliegtuig op de hoes.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 You should take the A train. You find way to get to Harlem. Yeah. yeah, Ernestine Anderson. Ernestine Anderson. Take the end frame. Thank you, Ernestine. Ernestine Anderson. At Ronnie Scott's. Oké, okay, we gaan door en weer met de artiest van de dag, Chad Baker. En uh, chat eh, die treffen we hier aan samen met Jerry Mulligan. Met Jerry heeft hij natuurlijk een aantal prachtige platen gemaakt. En eh, voor de rest horen we hier Henry Grimes op bas en Dave Bailey op drums. Een opname uit december 1957, opgenomen in New York City. Luistert u naar Festive Minor. Chad Baker en het sonore geluid van de bariton van Jerry Mulligan. Dan eh, heb ik nu klaarstaan uh, het Gene Harris Scott Hamilton Quintet. We kennen Scott natuurlijk ook van zijn optredens hier in De Krocht in Zandvoort. Eh, het is een mooie bezetting. Gene Harris piano, Scott Hamilton natuurlijk op tenor. Maar verder nog Herb Ellis op gitaar, Ray Brown op bas en Harold Jones of Drums. Van de CD At Last draai ik After You've Gone. Thank <laughs> you. Harris, Scott Hamilton Quintet. Dat swingt nou even de pan uit. Ja, het loopt al tegen 11 en dat betekent dat het eh, laatste nummer gaat draaien... voordat we toe zijn aan de nieuwsberichten. Maar in de tweede uur is er nog het nodige interessante om weer naar te luisteren. Eh, we gaan eruit eh, uit voor de pauze met Chad Baker wederom. En wat ik nu ga draaien, dat komt van de cd Chad Baker in Tokio. Een dubbel cd. En als je de commentaren op deze cd leest... dan eh, vind je steeds weer terug dat dit toch wel... een van zijn allerbeste live concerten is geweest die hij heeft gegeven. Eh, dat was op 14 eh, juni 1987 in de Hitomi Kenan Kodo in Tokio. En het interessante van deze eh, live-opname is dat naast begeleider Harold Denko op piano, een Amerikaan... dat eh, Chet begeleid wordt door twee Nederlanders... waar hij overigens meer cd's mee heeft gemaakt... namelijk Hein van der Geijn op bas...